Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Reddingswerkers op Curaçao hebben een lichaam gevonden. gebeurde in het gebied waar al dagen wordt gezocht... naar een vermiste man van 45 uit Leiden. Of het lichaam van deze Nederlandse toerist is, is niet bekendgemaakt. Het gebied waar de man dinsdag ging wandelen is gevaarlijk, zegt correspondent Dick Draaier. Terrein rond de Christoffelberg aan de westkant van het eiland... waar die Nederlandse toerist dus kennelijk verdwaald is. Eh, ehm, ja, die is erg gevaarlijk. Ondoordringbare bossen met kak en stekelbossages. Eh, en ja, door de regen die we op dit moment meemaken op Curaçao is het ook nog eens zeer dicht begroeid. Ehm, kennis van dat gebied die ik heb gesproken, die daar regelmatig wandelen, die zeggen dat dat erg gevaarlijk is. Eigenlijk geen optie. De man zou maar 1 liter water bij zich hebben gehad en zonder kompas op pad zijn gegaan. De Oekraïnse, president Zelensky roept burgers in Donetsk op om te vertrekken. In die regio in het oosten van Oekraïne wordt zwaar gevochten. Zo'n 200.000 burgers die er nu nog zitten moeten verplicht weg uit het gebied. Rusland rukt snel op in de Donbass. Deze week nam het leger daar een van de grootste energiecentrales van Oekraïne in. In Leeuwarden is vannacht een politieagent mishandeld. De agent werd op zijn hoofd geslagen door een vrouw van 18. Ook twee andere mannen begonnen zich ermee te bemoeien. In het ziekenhuis bleek de politieman een hersenschudding en een flinke bult te hebben. De twee mannen en de vrouw zijn opgepakt. De oud-Formule 1-wedstrijdleider Michal Masi kreeg eind vorig jaar tal van doodsbedreigingen. Wat allemaal te maken met dit moment. En Verstappen gaat kijken. En Verstappen gaat aanvallen. En Mercedes is woest. De laatste race vorig jaar waar Max Verstappen in de allerlaatste ronde wereldkampioen werd. Michael Masi zegt in een interview dat hij zich toen dagenlang de meest gehate man ter wereld voelde. Via Facebook en LinkedIn kreeg hij meerdere doodsbedreigingen en werd hij voor van alles uitgemaakt. Het weer, veel wolken en zo nu en dan een bui.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 Ook wij kennen badders in training, skin, ik splash in mabella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Sharon Nicky en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella mijn umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con mijn umbrella, ella. Con mijn umbrella, op mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend, of als ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella als het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella umbrella, ella. Tú me umbrella, ella. Tú me umbrella, ella. Tú me umbrella, ella. Tú me umbrella, ella. Tú me umbrella, ella. Hou me niet thuis omhoog, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb die probleem met mij, van maar die die steden dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella. Ook wij kennen badders in training, skin, ik splash in mabella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Precies die de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella.